Raymond Seré met het NOS-journaal. In een grote voor grote overlast. De problemen zijn het grootst in het westen, maar ook in andere delen van het land kan het spek glad zijn of worden. Rijkswaterstaat en de ANWB roepen automobilisten nog altijd op om niet op de weg op te gaan. Op de snelwegen zijn vele tientallen ongelukken gebeurd en daarbij zijn ook gewonden gevallen. Meldingen over doden zijn er voor zover bekend niet. Rond middernacht was een flink aantal wegen afgesloten, maar inmiddels lijken de ergste problemen voorbij. Op een aantal snelwegen mag maar 50 km per uur worden gereden. De politie raadt met klem aan om niet onnodig van weghelft te wisselen. De gladheid is het ergst op de snelwegen die met zoap zijn bedekt. Of de problemen voor de ochtendspits voorbij zijn is nog steeds onduidelijk. Het staat vast dat de gladheid de komende uren nog zal aanhouden. Een meerderheid van het Griekse parlement heeft ingestemd met nieuwe ingrijpende bezuinigingen en hervormingen. Die waren vereist voor nieuwe leningen van de Europese Unie en het IMF. Parlementsleden debatteerden urenlang over de voorstellen en de voorzitter moest verschillende keren ingrijpen bij scheldpartijen en beledigingen. Het land moet 3,3 miljard euro snijden in lonen, pensioenen en banen. En ook verliezen de komende jaren 150.000 ambtenaren hun baan. De stemming in het Griekse parlement heeft grote gevolgen gehad voor tientallen parlementsleden van de drie regeringspartijen. Ze zijn uit de partij gezet omdat ze tegen hebben gestemd. Ze hadden zich niet gehouden aan de fractiediscipline. Van de conservatieve regeringspartij Nieuwe Democratie stemden 20 parlementsleden tegen die direct na de stemming door ND-leider Antoni Samaras uit de partij werden gezet. Van de socialistische PASOK-partij stemden 13 leden tegen, terwijl er 7 wegbleven. Waarschijnlijk worden ook zij allemaal de partij uitgezet. Bij de derde coalitiepartij, het extreemrechtse Laos, lag het anders. Die had vooraf aangekondigd tegen te zullen stemmen, maar twee Laos-leden stemden toch voor en die moeten nu ook weg. En dan het weer.